Je hoort politiek verslaggever Arjen Noorlander. Er is bijvoorbeeld 516 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren bij de Nederlandse banken. Er worden op dit moment vijf jachten gebouwd voor oligarchen die voorlopig niet eh, uit mogen varen. Ook hebben banken voor meer dan 150 miljoen euro aan transacties tegengehouden. De Kamer had financiënminister Hoekstra gevraagd om meer duidelijkheid hierover... omdat hij in het debat na de toespraak van de Oekraïense president Zelensky... niet goed duidelijk kon maken hoe Nederland sancties tegen Rusland invult. De moeder van het ontvoerde meisje Insia heeft opnieuw aan koningin Maxima gevraagd of ze haar kan helpen. Zes jaar geleden werd Insia door haar vader meegenomen naar India. Volgende week komt de Indiase president voor een staatsbezoek naar Nederland. In 2018 vroeg de moeder van Insia Maxima ook al om hulp. Op dit moment wordt er op een boel plekken gestrooid tegen de gladheid. Rijkswaterstaat heeft meer dan 500 strooiwagens de weg opgestuurd. De strooidienst in Groningen is vanmiddag al begonnen. We strooien in één ronde 12 ton zout. We strooien 15 gram op dit moment op de weg. Dus eh, er ligt in principe voldoende zout uh, zometeen na een rondje. Dus eh, dat zou genoeg moeten zijn. Het KNMI vanwege de sneeuw voor het hele land code geel afgegeven, behalve in Limburg. Verwachting is dat de gladheid in de loop van morgenmiddag weer weg is. En je uitleven op een voetbalveld. Voor gevluchte kinderen uit Oekraïne kon het vandaag in Alkmaar. Een wijkagent organiseerde een clinic om de kinderen een leuke dag te bezorgen... die in een hotel in de buurt verblijven. Hij regelde een springkussen, maar ook een voetbaltraining... met onder meer spelers van AZ. Oud-profvoetballer Jevgeny Levchenko, die uit Oekraïne komt, was er ook. Hij twijfelde geen moment om mee te doen. Ik denk dat sporten superbelangrijk wordt voor mensen die op dit moment hier zijn. Want... Uh... Eh, Eén is natuurlijk wel belangrijk dat je mensen uit de oorlog haalt. En tweede, hoe ga je die mensen op dit moment podium bieden om, te, eh, ja, om, om zichzelf te, bezig te houden? Het weer, let dus op als je de weg op moet. Het kan glad zijn, op steeds meer plaatsen valt sneeuw.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 We hebben het dan over de Nederlandse Robert Weston. En hij heeft zijn nieuwe single opgestuurd en die heet Until Today. She made walking out She put a dent in my truck The first night that we made love Wish that I realized she was everything That dreams are made informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl de Courtyard Hounds en See You in the Spring. Hoogste voor de Nashville Spiegelplaat. En dat is eh, deze week het nummer Lonesome, Hungry and Mean. We pakken eerst in 1972 de uitvoering van Waylon Jennings. En dan gaan we naar 2019 en dan vinden we daar de uitvoering van Trevor Stritt. Twee keer Lonesome, Hungry and Mean. Dit is de Nashville Spiegelplaat. on a gray. in our sweeps. veel spiegel. Show, Bluegrass Time. Circle. Dat was de nieuwste single van hun album This Life We're Living. Carrie Underwood, het is weer tijd voor onze maandartiesten. Dit eh, komt van het album Storyteller, wat alweer haar vijfde album is... met twee nummer 2 hits en twee nummer 1 hits, waar dit er eentje van is. Church Bells. Jenny up like a Blackfoot daisy Out in the shack with a blue tick hound Broke as hell, but blessed with beauty The kind that a rich man can't turn down She caught the eye of an oil man dancing One summer night in a dime store dress She had the looks, he had the mansion And you can figure out the rest It was all roses, dripping in diamonds Sipping on champagne But she was all uptown wearing that gown, taking his last name. She could hear the and all the music you need. Nashville Radio Show. dat was een beetje Texas Country met een vleugje Red Dirt. We gaan naar de Tumbleweeds, Nederlandse formatie eh, die in de jaren 70 redelijk wat hits had. En ik word hier altijd zo blij van. We gaan naar 1974, Country Girl. 1974 met Country Girl. Binnenkort komt het nieuwe album van Miranda Lambert uit. Dat gaat heten Palomino en alvast een voorproefje daarvan. Ja, hier is Strange, Miranda Lambert. Coyotes on my left wolves on my These make me feel strange binnenkort uit gaat komen wat heet Palomino. We gaan naar de laatste digitale brievenbus voor deze week. Dat is eh, een plaat uit Canada van J.J. Vos. Hij heet Some People. En deze uit Regina, Saskatchewan, als ik dat goed uitspreek... is een root country zanger. We gaan er naar luisteren. Some People, J.J. Vos. Some people stay Well, some people head down the road Some people rock, some people roll, and some people sing. Some people just gotta dance. Some people play safe, some people take the chance. people so full of hate And some people say nothing Some people have a lot to say Yeah digitale brievenbus van deze week. Die kwam uit Canada en was van J.J. Vos. En de nummer heette Some People. House het uit voor wat volk. Eliza Kiddison. Dit is Buffalo Girls Redux. shy and was steaming my kettle and my dancing shoes. Pedal to the metal, gotta get to Washakie before the sun sets. So I dance. Buffalo gals Kiddison. Buffalo Calls Redux. Eh, wij gaan naar de laatste twee nummers van ons Spotlight-album van deze week. Dat is nog steeds Welcome to the Block Party van Priscilla Block. Achter elkaar I Know a Girl en daarna Heels in Hand. her down, pushed the pedal to the ground, kept those wheels rolling. When all you want is what you had, and what you had you can't get back. You speak. before I head to the bar. Got a tall pair, a short pair, another spare in the trunk of my car. They make me feel real high, like the night's on fire. They know their way around on the dance floor. Yeah, we've all got a type, hell, blame is deze week de laatste twee nummers van Priscilla Block van het album Welcome to the Block Party, I Need a Girl en je hoorde net Heels in Hand. Het is alweer tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Ik heb nog twee platen voor je klaarstaan. Straks Brad Paisley met Sharp Dress Man. Inderdaad, diegene die origineel van CC Top is. En nu eerst nog Daily en Vincent.